uit protest tegen het ontslag van minister Galland van Defensie. Die had kritiek op de voorgenomen hervormingen van de rechtspraak in Israël. Daarmee krijgt het Hoge Rechtshof minder macht en het parlement meer. Delen van de broncode van Twitter zijn gelekt op internet. De code zou zijn gedeeld via GitHub, een online verzamelplek voor software, zegt Twitter. Het bedrijf heeft via de rechter geprobeerd om de broncode offline te halen. GitHub zou dat inmiddels hebben gedaan. Twitter zou van het bedrijf ook meer informatie willen over wie de code heeft gedeeld. De teksten van meerdere boeken van de Britse schrijfster Agatha Christie zijn aangepast. Zogenoemde sensitivity readers hebben bekeken of bepaalde uitspraken en bewoordingen in de boeken van de schrijfster mensen zouden kunnen kwetsen, melden Britse media. Verwijzingen naar etniciteit zijn geschrapt, zoals zwart, zigeuner en het N-woord. Eerder gebeurde dat ook bij werken van Roald Dahl en Ian Fleming. En cabaretier Micha Wertheim houdt dit jaar de oudejaarsconferentie op NPO 1. De voorstelling gaat voor 12 heten. De theatermaker gaat vanaf begin november met de productie door het land toeren. En dan nog het weer. Verspreid over het land buien met natte sneeuw, hagel en regen. In de loop van de dag droger en af en toe zon. De wind waait vanuit het noordwesten en is matig tot vrij krachtig.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 It's all about faith and a deeper devotion. It's all about about soul saw I'm standing beside you. There's a fever burning deep. away you kiss me in your car van Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op, op van Gangnam Style.